Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote politieactie in de provincie Utrecht. Op meerdere plekken, zoals in Montfort en Ameide, doen politieagenten een inval. Deze verslaggever van RTV Utrecht zag het vanochtend vroeg gebeuren in Montfort. Er kwam een hele grote groep, ik denk al een man of eh, nou, 20, 25 agenten... Ehm, waarvan een deel helemaal in het zwart met bivakmutsen en schilden en een stormram. En die gingen daar een pand binnen en die, uh, ja, die, die probeerden onder andere een woonhuis binnen te komen. dat is ook gelukt. En ehm, ze probeerden een bedrijfspand open te maken. Wat er aan de hand is weten we nog niet. De politie zegt dat ze vanmiddag met meer info komen. Met bezems wordt het puin op straat opgeruimd voor de Miraskerk in Krimpen aan de IJssel. Mogelijk is daar vannacht een vuurwerkbom ontploft bij de voordeur. De Miraskerk kwam zondag in het nieuws. Honderden kerkgangers gingen daar naar de dienst, ondanks corona. Een journalist die daarover berichtte werd door een kerkganger aangevallen. Deze vrouw, die vlakbij de kerk woont, is geschrokken van het geweld. Wat zondag gebeurt is had nooit mogen gebeuren. Wat vannacht gebeurt is had eigenlijk ook niet moeten gebeuren. En ik ben bang dat dit, als je niet uitkijkt, escaleert naar nog veel erger. Veel Tweede Kamerleden hebben vandaag hun laatste werkdag. Want vanaf morgen mogen de nieuwe gekozen Kamerleden aan de slag. 68 politici kunnen op zoek naar een andere baan. Er zitten wat bekende namen tussen, zoals Lodewijk Asscher van de PvdA... VVD'er Klaas Dijkhoff en Pia Dijkstra van D66. Hopelijk zijn ze een beetje op tijd vrij, want we krijgen een mooie dag. Bijvoorbeeld om een ijsje te halen bij de ijssalon van deze man. Hij is er bijna helemaal klaar voor. Verse bananen. Is banaan een populaire smaak? Eh, de klassieke smaken, banaan, aardbei, chocola, citroen, stracciatella, vanille. Ja, dat zijn toch altijd wel de hardslopende smaken. De karamel zeezout, cookies. Het aantal ijssalons in ons land neemt trouwens flink toe. Vijf jaar geleden waren het er zo'n 800. Nu zitten we al boven de 1000. Het weer, het is ijsweer dus. Zonnig en een gaat of 21. In het zuidoosten kan het 23 graden worden. Morgen ook nog mooi. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 the stars in the sky. Never mind the when and the why. Got a feeling higher than high. This is the real thing. This is the real thing. No more living in shame. And I'm not gonna run or gonna hide away. No more telling all those lies It's been too long No more living in chains No, I don't give a damn what the people say There's no use holding back desire We our fingers now, let's jump into the flame hand in hand So let them criticize cause they don't understand We got nothing to hide It's just love I've had enough of shy So let's go out and show them what we have inside use holding back desire. No. We burnt our fingers, now let's jump into a fire. Never mind the stars in the sky. No, Never mind the wailing robot. Got a feeling we're going Where do you go when love's gone? What do you say?